4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Voor de hoogste functie bij het Internationaal Monetair Fonds zijn twee kandidaten overgebleven. Het IMF-bestuur handhaafde de Franse minister van Financiën Lagarde... en president Carstens van de Centrale Bank van Mexico. De topman van de Israëlische Centrale Bank, Fischer, is afgevallen vanwege zijn leeftijd. Hij is 67 jaar. Volgens de regels van het IMF mogen kandidaten niet ouder zijn dan 65. De hoogste functie bij het Internationaal Monetair Fonds is sinds vorige maand vakant. Toen stapte topman Strauss-Kaan op vanwege een seksschandaal. Hij wordt verdacht van verkrachting van een kamermeisje in een hotel in New York. Het IMF-bestuur wil voor het eind van deze maand de opvolger van Strauss-Kaan bekendmaken. In een seksclub in Doetinchem is een prostituee doodgeschoten. De dader wist te ontkomen. De omgeving van de seksclub werd afgezet na het incident. Met een politiehelikopter werd naar de dader gezocht. Later op de avond hielden agenten twee verdachten aan in Arnhem. Er wordt onderzocht welke rol de man en de vrouw hebben gespeeld bij de schietpartij. Er waren verschillende mensen getuigen van de schietpartij. Zijn een geblindeerde auto afgevoerd naar het politiebureau in Doetinchem om een verklaring af te leggen. Dat gebeurde volgens de politie onder meer om de privacy van de getuigen te garanderen. De website van de Amerikaanse Senaat is het afgelopen weekend gehackt. heeft de beveiligingsorganisatie van de Senaat gezegd. De bekendmaking volgt na de bewering van Amerikaanse en Europese hackers dat ze de website hadden gekraakt. In een verklaring verwezen naar berichten dat het Pentagon met een nieuwe cyberstrategie komt die computeraanvallen door andere landen als oorlogsdaad beschouwt. De beveiligingsorganisatie van de Senaat noemt de computerinbraak vervelend... maar zegt dat hackers geen toegang hadden tot geheime informatie. Ze zouden alleen het publieke gedeelte van de website hebben gekraakt. Het weer, het is droog. Overdag zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. En ook dan, eh, dan wordt het net als vandaag 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Goedemorgen, welkom in het eh, derde uur van De Nacht op 1. En in dit uur veel muziek van onder andere, zoals gezegd, eh, The Eagles. Straks ook eh, Sean McDonald en George Michael. Maar eerst een band die een nummer 1 hit scoorde. In 2002 uit elkaar ging. Daarna in 2009 weer bij elkaar kwam. En nu aan de tour is in Bulgarije en Roemenië. En begin dit jaar brachten ze het album What If uit. Ik heb het over Mr. Big. Dit is To Be With You. desperate. your feet get cold in the wintertime, the sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell. geïnspireerd naar de gebroeders Dalton. En het lijkt te gaan over een cowboy die niet wil toegeven aan eh, de liefde. Maar je kunt het eigenlijk ook uitleggen als een jongen die zijn gitaar oppakt... en in een band gaat spelen. Zijn rekeningen betaalt en eh, leidt voor zijn arbeid. Het is misschien wel eh, autobiografisch voor de Eagles. Meerdere liedjes die gaan over stress van het uh, rocksterrenstatus. Je Desperado uit 1973, daarvoor ook nog Rumor met Am I Forgiven. En we openen dit uur met Mr. Big and To Be With You. Zometeen de nachtgedachten. Dat is een korte vertaling van een, ja, van een songtekst naar het Nederlands.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 got to get away from here fast. enemies breathing down my neck, trying to grab a hold and make me wreck. Hot on my tail, trying to make me feel. Trying to take the wind up out of my sail, trying to roll me off this road. vision, fogging up my intellect. Will love and hate they intersect? the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe? Bruce Hornsby en The Rains in de nacht op 1 Radio 1. The Way It Is uit 1986 en daarvoor de Amerikaanse singer-songwriter Sean McDonald met Eyes Forward. En dan de, eh, de Nachtgedachte, dat is een klein stukje Engelse songtekst vertaald naar het Nederlands... waardoor een ja, liedje toch vaak een, een, soort van andere betekenis eh, krijgt. Dat je er even anders naar gaat luisteren. En vandaag eh, komt de Nachtgedachte van de Belgische zanger Milo. En de tekst is als volgt. Ik zou graag willen dat je kleiner zou zijn. Niet gewoon klein, maar echt heel klein.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 En dit was Chris Rea uit 1983. I Can Hear Your Heartbeat was eh, gisteren, eh, tweede Pinkse dag, was ik eh, bij de, een, een, ja, een soort van uitverkoop, zo kan je dat wel noemen. het was omroep Hilversum, zieke omroep. nou, van alles en nog wat. Er was een hele collectie platen, LP's en cd'tjes die ja, werden verkocht, want de omroep bestaat niet meer. Dus er was een soort van grote uitverkoop. En je kon dan daar wat LP'tjes en, en cd'tjes scoren en het geld ging dan naar het goede doel. En ja, op zo'n dag dan, dan ga ik dan toch daar even lopen struinen. Want ik ben een muziekliefhebber. Ik wil, dat dan graag, eh, wil ik daar wat juweeltjes uitpikken voor mijn eh, eigen verzameling. En ik kwam daar toch zo'n klein, klein cadeautje tegen. Het is een cd'tje van eh, Solomon Burke. Het is een uh, live-opname die erop zat van Noordsea Jazz 2003. Waar hij dus verschillende liedjes achter elkaar vertolkt. Laten we gewoon maar even luisteren. Let tonight that believes in love? Let me hear you clap your hands one time. If you believe in love, let me hear you clap your hands. If you believe in peace, let me hear you clap and say, yeah! The only way for us to achieve peace and love forever is to stand by one another. As you're clapping your hands and as you're singing right now, help me make this pledge tonight to your brothers and sisters and to the whole wide world. Noordsea Jazz Festival 2003... waar de King of Rock and Soul, zoals die genoemd eh, werd... Eh, Solomon Burke eh, optrad en deze medley uitvoerde... met daarin de liedjes Sitting on the Dock of the Bay... Spanish Harlem en de Fa Fa Fa Fa, de set song... en ook Stand By Me van Ben E. King. Dat was dus een, liedje van, van het album Don't Give Up On Me... live at Noordsea Jazz 2003. Nu verder met muziek van zometeen. Jimmy Needham, de singer-songwriter uit Amerika... vertolkt zometeen How Sweet It Is. Maar nu eerst Womack and Womack. Thank you, baby. Oh, yes, how sweet it is to be loved by you. Feel so fine. How sweet it is to be loved by you. Close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a it seems I've been there before. You brighten up for me, oh, my days. Love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby.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 En ja, Bluff die had altijd echt een, een, een, grote wens. Samen een keer met deze band spelen. Want het waren echt helden voor, voor de band Bluff. De Counting Crows. En op een gegeven moment werd het vriendschap. En die vriendschap resulteerde ook in deze plaat. In de zomer van 2004. Samen met de Counting Crows Holiday in Spain. Daarvoor zat ook nog een plaat van Jimmy Needham. Amerikaans singer-songwriter. Je hoorde How Sweet It Is in De Nacht op 1. En uh, volgend uur in De Nacht op 1 om half zes hebben we dan het onderdeel Focus op de Wereld. En vandaag in Focus op de Wereld dan eh, praat ik met een uh, hulpverlener die in Japan werkt, woont en werkt.